Dat is de grootste jongerencamping van Nederland. Elke week zetten daar meer dan 15.000 jongeren hun tentje op. Wie een positieve zelftest heeft, kan zich op de camping meteen nog een keer door de GGD laten testen. De GGD in de camping hopen zo dat jongeren, als ze naar huis gaan, niet ook nog hun ouders of opa en oma besmetten. Medewerkers van Google die weer op kantoor willen werken... moeten zich verplicht laten vaccineren. Dat zegt het bedrijf in een mail aan de meer dan 100.000 medewerkers. De verplichte vaccinatie geldt eerst alleen voor alle kantoren in Amerika... maar geldt later voor alle medewerkers wereldwijd. PSV is door naar de derde voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren wonnen in Turkije met 2-1 van Galatasaray. Vorige week werd er thuis ook al gewonnen, toen werd het 5-1. PSV speelde vanavond het laatste kwartier wel met 10 man... door een tweede gele kaart voor verdediger Boskagli. Enorme stapels post, kaartjes en pakketjes vandaag voor Frederiek van 14 uit Amstelveen. Vanuit het hele land krijgt het meisje dat twee dagen geleden in een speeltuin in elkaar werd geslagen duizenden steunbetuigingen. Deze vriend van de familie is sprakeloos. Ik vind het echt ongelooflijk en hartverwarmend ook dat heel Nederland zo meeleeft met eh, wat er met haar gebeurd is. Echt bizar. Hij brengt alle post straks naar Frederik en verwacht nog wel even bezig te zijn. Een paar uurtjes dit eh, inladen in de hoop dat ik het in mijn auto krijg. Maar dat wordt denk ik eh, vijf keer rijden. En dan, ik denk dat ze hier <laughs> minimaal drie, vier dagen mee bezig is om dit open te krijgen en, en te lezen. Frederik werd mishandeld door een groepje jongens toen ze niet wilde zeggen of ze een jongen of meisje is. Sliep onder meer een gebroken neus en een kneuzing in haar kaak op. Gisteren hield de politie een jongen van 14 uit Amstelveen aan voor de mishandeling.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 Hier ben ik dan, niets anders dan jij zie me dan. Ik geef alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei moment van ochtends vroeg tot avonds laat.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 Can you forgive? all for granted all along. I'm trying to explain where I went wrong. I just don't know. I cry. The tears don't seem to help me carry on. Now there is no chance you will come back home.